wat ik zie als ik gedronken heb? Allemaal beestjes. Zoveel beestjes om me heen. Oh, ik weet wel dat ik nou mezelf nep. Want er zijn geen beestjes. Maar ik zie beestjes om me heen. dekels in mijn kussen, kijk maar. In mijn oren, in mijn neus en in mijn haar. En ze lopen steeds door elkaar. Beestjes, beestjes. Hele legers lopen daar over de grond. Kijk, ze rukken op langs het plafond. En de kamer draait maar in het rond. Oh, weet je wat ik zie als ik gedronken heb? Allemaal beestjes. Zoveel beestjes om me heen. Beestjes, beestjes. Langs de drempel in een hele lange rij de sleutel gaat, dan komen zij erbij. En ze kijken allemaal naar mij. Beestjes, beestjes. Blauwe, gele, rode, alles zit erbij. Likkenbaan, het komen zij steeds dichterbij. En ze loeren allemaal op mij. Oh, weet je wat ik zie als ik gedronken heb? Allemaal beestjes. Så om me om Ze komen zelfs kommer Ze komen heen met met Duizend beestjes Allemaal beestjes om me heen Uit de tijd dat, ja, geen trappen vanwege drugsgebruik heel normaal was. Tegenwoordig is het allemaal een stuk strakker, een beetje harder zou je kunnen zeggen. Maar in de jaren 60 lachten we gewoon om drugsgebruik. Roddy en de Ronnies, samen in Beestjes uit 1967. Welkom bij het tweede gedeelte van de show. Blijf bij me, ik blijf hier tot 12 uur. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. En ik heb waar Rempel de beste muziek voor je en mooie herinneringen. don't you worry. A new day is dawning. But catch the sun in the way. dames Pussycat uit Limburg natuurlijk. En we kennen ze allemaal vanwege de prachtige country hits. Ja, Mississippi en zo. Maar deze was natuurlijk ook hartstikke leuk. En vandaar dat hij in de show zit. Doing La Bamba. En Pacific guys and Electric. Are you ready? Ja, wat een prachtige herinnering is dat op deze mooie zondagmorgen. Straks een reportage van Jeroen van Gent, zoals altijd, op zondagmorgen. Hij vroeg de mensen op straat, waar zou u wel eens een dagje willen meelopen als vrijwilliger? Want vrijwilligerswerk is hot and happening. En iedereen doet er eigenlijk zo'n beetje aan, althans als je een beetje tijd hebt. En het is natuurlijk ook mooi werk. Maar wat zou u willen? De antwoorden op straat hoor je straks. als het ware de fik erin. <laughs> Jawel, Steam Natuurlijk hier bij ZVL. En ehm, mijn haren ruiken naar vuur. En sommige mensen vinden het ongelooflijk saai. Maar ik vind het wel lekker. REM, Reptile Movement. Met Man on the Moon. Ja, toch wel lekker hier op deze zonnige zondagmorgen. Eh, het wordt een graad of 18, 19 vanmiddag. Dus het wordt geweldig terras weer. Dus erop uit met z'n allen straks. En uh, gaan lekker genieten van uh, het zonnetje op het uh, terras.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 Yesterday, all my life was filled with rain, and sunny. You smiled at me, and really, really eased the day. Now the dark days are done, and the bright days are here, my sunny one sunshine so sincere, sunny one so true. I love you. I love you. shiver in the dark. It's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is outside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain to hear the jazz go down.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 Verder Bobby Hap en Sunny. Oh ja, je Sultans of Swing. Of heb ik dat al gezegd? Ja, ik ben een beetje afgeleid. Zo gaat het wel eens, want dan komt er opeens koffie voorbij. En nu weer met roze koeken. En dan gaat mijn aandacht daar natuurlijk naartoe. Dat begrijp je ook wel zo'n zoete kou ben ik wel. Hey, tijd voor een reportage. Een reportage van Jeroen van Gent. Door hoge loonkosten, schrijft hij, eh, ontstaat bij regulier betaald werk, maar al te vaak stress. Vrijwilligerswerk heeft daar doorgaans niet mee te maken. Zou het iets voor u zijn? Dus dat vrijwilligerswerk. Waar zou u wel eens een dagje eh, mee willen meelopen als vrijwilliger? Jeroen van Gent, zo brutaal als hij altijd is, ging de straat op met zijn blauwe microfoon. Vroeg het u. En jawel, zoals altijd, hier zijn ze, uw antwoorden. Ja, er zijn talloze beroepen natuurlijk. En eh, met een dagje meelopen als vrijwilliger kun je kennis maken met dat beroep. Bijvoorbeeld als student eh, of als je dus nog aan het leren bent Op school. Maar ook als je naderhand een, een beroep achterlaat en een nieuw beroep wil proberen. Wat, waar gaat dan uw voorkeur naar? Waar zou je wel eens een dagje willen meelopen als vrijwilliger om te snuffelen aan zo'n baan? En dat kan natuurlijk ook geheel eh, onbetaald zijn, natuurlijk. Ja, een school bijvoorbeeld, meehelpen met, met kinderen. Nou ja, ik ben werkzaam op een uh, kinderopvang. Oh. Dus dat, eh, dat, doe ik, dat doe ik ook met heel veel plezier. Ja. En, en daar zitten waarschijnlijk ook vrijwilligers bij om dat mee te helpen? Nee, dat eigenlijk niet. Nee, er komen wel eens eh, oma's eh, voorlezen of wat dan ook. We hebben ook wel eens voorleesweken. Nee, er zitten eigenlijk geen vrijwilligers bij ons. Ik ben zelf wel vrijwillig begonnen. En dat is een, ja, een, een, een, baan geworden, een, een, een, functie was dat. Die was er eerst nog niet. Maar eh, ja. Waar zou u graag een dag als vrijwilliger willen meehelpen? Oh, ja, ik eh, doe vrijwilligerswerk bij de hospice hier zo en dat is eh, dus daar. Dat doet u al? Dat doe ik al, ja. Nou, een hospice is, uh, eens kijken, hoe moet je dat nou eens even zeggen, de laatste levensfase, de begeleiding daarvan. Dat is juist heel moeilijk. Dan heeft u vast wel een of andere, ja, ja, meegelopen ook? Eh, nou, ik, eh, ik doe niet met de gasten zelf, omdat ik dat inderdaad... Eh, Moeilijk. ja, dat zou ik inderdaad niet willen. Dus ik doe daar de boodschappen bestellen en opruimen. Oh. En ik doe fondsenwerving, ja. Is het, waarschijnlijk, waarschijnlijk Hospice de Reiger dan niet? nee, de reiziger. Ja. Oh, de reiziger. Ja, ja, ah, ja, ja, door elkaar. Ja. ik was bij de opening, blijf steeds de reiger zeggen. Stel dat het kon, een dagje meehelpen als vrijwilliger. Waar? Oh, dat heb ik wel eens... Eh, als ik tijd zou hebben, zou ik dat, dat op heel veel plekken wel willen doen. Dat is een moeilijke. Ja. Oh, bij mijn werk organiseren ze activiteiten voor kinderen. Ehm, dus daar, zou ik best een keer aan eh, mee willen doen. Ehm, dan zou ik denk ik als vrijwilliger wel iets ehm, ja, hoe kan je dat het beste zeggen, waar, waar hulp nodig is. Dus bijvoorbeeld mensen die wat hebben meegemaakt of eh, wat dan ook, of ouderen. Dat, lijkt me wel interessant inderdaad dan. Uh. Mensen wiens huis in brand is gevlogen. Eh, bijvoorbeeld, of, of, of problemen vroeger hebben gehad en dat ze aan het revalideren zijn. Lijkt me ja, heel mooi om te doen en ook heel leerzaam inderdaad. Ja. ja. Ik ga zelf heel graag naar de kringloop. Dus misschien vind ik dat leuk om nou eens aan de andere kant te staan. Maar er zijn zoveel dingen waar ja, ik weet niet. Eh, nee, ik, ja, ik denk wel heel veel. ik kan er zo gauw niet op komen. Maar... Eh, heb je het al eens gedaan? Want het klinkt als ervaring, maar... Eh, ja, ja, ik heb in het Maastadziekenhuis gewerkt. stage gelopen, een jaar. Dus ja, daar heb ik wel de nodige ervaring opgelopen, inderdaad. Dat, dus, dus zo ja. Dat was ook vrijwilligerswerk? Gewoon nee, dat, nou, dat was wel stage inderdaad. Dus gewoon voor de opleiding inderdaad. Ik werk bij de Erasmus Universiteit. En die doen speciaal dingen voor kinderen en daar zou je ja, dan... Ze brengen schoolklassen alvast een keer naar de universiteit, zodat ze kunnen zien wat dat nou eigenlijk is. Wat is een professor? Wat betekent studeren? Hoe ziet dat eruit? Waar gaat het dan over? Dus eh, Rondleiding, zeg maar. Dus. Precies, ja. En alvast wat kleine colleges, mini-colleges voor kinderen. Ja. Dat is leuk inderdaad. ja. zeker. Maar gewoon ook, eh, ik, weet, ik, ik, weet, ik zou het zo gauw niet weten, maar ik vind vrijwilligerswerk wel heel belangrijk. Soms staan dingen gewoon echt door de vrijwilligers en dat is toch echt wel... heel goed, hè? Een kringloop is toch een goed voorbeeld. Je, je, komt er als klant, en dan zie je dat. En aan de andere kant spullen innemen, een keuze maken en ook verkopen dan. Ja, ja heel leuk. Ja, lijkt me heel leuk. Dus, uh... Zo'n hospice, dat is dus nou ja, eh, eh, op zo'n manier niet zwaar voor u dan, hè? Zeg maar. Nee, want ik, wat ik zeg, ik heb niet zo heel veel met de gasten zelf te maken. En dat probeer ik ook een beetje te mijden, omdat ik eh, niet huilend thuis wil zitten s s'avonds als ik daar geweest ben. Maar wat trok er u erin aan om dat te gaan doen? nou, ik werk niet. Ik ben altijd bij de kinderen thuis gebleven en ik heb altijd vrijwilligerswerk gedaan. En toen mijn oudste dochter van school ging, ben ik daar op school gestopt met werken met vrijwilligerswerk te doen. En toen had ik tijd over en er waren mensen die ik daar kende die eh, gevraagd hadden van God wil je oh. niet bij ons komen. Juist. Dus zo ben ik daar terecht gekomen. En, en hoe, hoe, bevalt het? Ja, ik vind het onwijs leuk. Ja? Ja, ik vind het een mooi werk. Ja. Dat is heel bijzonder toch eigenlijk wel. Hè? Zeg nou zelf. Ja. ja. Ja, sowieso is vrijwilligerswerk denk ik eh, niet meer van deze, of tenminste niet meer van deze tijd, maar er zijn weinig mensen die het doen heb ik wel eens het idee. Eh, eh, zo'n hospice is daar afhankelijk van, neem ik aan. Ja, ja klopt. Ja. Dat zou niet allemaal zomaar betaald kunnen zijn. Eh, nee, alleen de zorg zelf en de coördinatrices die worden betaald. En voor de rest is het allemaal vrijwilligerswerk. Ja. De zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. zo'n 80 jaren deun hoor je hier <laughs> bij ZVL van Marcia eh, Marsha Raven. Catch Me. Zij heeft de klok horen luiden, wij ook trouwens. Maar weten wij met z'n allen wel waar die klepel eigenlijk hangt? Waar komt die klok vandaan? We hebben geen idee. Verder hoorde je de titeltrack van de tv-serie Derk. Want ja, onze collega uh, Jeroen van Gent vindt dat een prachtig nummer en vond dat wel passen bij zijn onderwerp van vandaag. Dus eh, even een oproepje. Kijk naar onze website. Ga daar eens naartoe. Dat is de website van de streek. Jawel, wil jij op de hoogte blijven van het lokale nieuws, het regionale nieuws? Ga dan naar onze website. Zoek niet verder, want je vindt het allemaal bij ons. Hartstikke actueel. www.omroepzvl.nl www.omroepzvl.nl en je bent in een ogenblik op de hoogte. Ik had er zo vaak al zoveel over gehoord, maar het was nooit dichtbij. Heb altijd alle verhalen aan gehoord en daarop eens was jij. waar ooit alles mee begon. Niets was meer hetzelfde sinds de dag dat jij bestond. Wat je doet met mij is met geen pen te beschrijven, kan bent. Onvoorstelbaar mooi en zo aan mij besteed. Alle clichés zijn waar. En dat ik soms de wereld om ons heen vergeet, vindt niemand nu meer. meer hetzelfde sinds de dag dat jij bestaat. Wat je doet met mij is met geen pen te beschrijven, kan er geen genoeg van krijgen. Wat je doet met mij, je bent het hart van mijn bestaan. Ik wil niet meer bij jou vandaan sinds het moment. Zijn wij samen verbonden, ben je nooit meer alleen. Want wat je doet met mij, ja, wat je doet. mannen van Hot Chocolate hier bij ZVL. En Girl Crazy natuurlijk uit de jaren 80. En Edcilia Rombly samen met Replay. Met Wat Je Doet Met Mij. Wat een eh, mooi nummer toch? Mogen we slechts weinig op te zenden. Nou, daar heb ik vandaag iets aan gedaan. En heb jij een goed idee voor eh, ja, muziek straks hier bij ZVL? Dan kun je zo meteen je best doen. Want over een... Eh, een minuut of tien begint ons verzoeknummerprogramma. Daar kun je zelf invloed op uitoefenen door jouw eh, suggestie aan ons eh, te mailen. Dat kan via onze website hartstikke gemakkelijk, want daar hebben we een formuliertje. Daar kun je jouw muzikale keuze voorstellen. En eh, dan gaan wij daar straks na 12 uur mee aan de slag. Dus doe dat. Omroepzvl.nl, daar vind je het formuliertje. En ik zou zeggen, veel plezier straks na 12 uur. Maar zover zijn we nog niet, want ik heb nog een beetje muziek voor je. Muziek van de Hollies bijvoorbeeld. Ouderwetse meuk. White chalk, written on red brick. Our love, told in a heart. It's there, drawn in the playground. Love, kiss, hate or adore. I love Jennifer Echoes. I know that she loves me. Jennifer echoes. I know that she loves me. inside. gave muziek, toch? Vind je niet? Van eh, de, Hollies. een raar soort stereo, tenminste als je stereo luistert. Hè. Met zo'n eh, boxje hoor je dat niet zo goed, maar thuis op de speakers wel. Beetje muziek links, muziek rechts. En dan ergens die stemmen van links naar rechts <laughs> een beetje gek geworden. Je de Holly, de je hoorde dus de Hollies, ik ga ervan stotteren zeg, met Jennifer Eccles uit 1968. Tijd om te vertrekken, het is mooi geweest voor vandaag. Uh, dankjewel voor je gezelschap. Volgende week ben ik er weer om een uur of tien. Dan ga ik weer lekkere muziek voor je draaien en een paar mooie onderwerpen voor je uitzoeken. Dus wees er dan weer bij. Veel plezier zometeen met mijn collega's na 12 uur. En eh, ja, blijf vooral bij eh, ZVL. Tenminste, als je niet vandaag op stap gaat om in het zonnetje te vertoeven. Mooie dag. Oh ja, en tot slot van de show Harold Melvin en de Blue Notes. The Love I Lost. lonely. But without you, my life is so dead. I'm sorry to say. You go your way and I'll go my way. It hurts deep inside.